Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky heeft een gebied bezocht waar hard om wordt gevochten met Rusland. Het Russische leger zei eerder dat ze de stad Kupjansk al in handen hebben. Maar daar is niks van waar, zegt Zelensky die een video online plaatste vanuit die stad. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був. Дякую, хлопці. Слава Україні. Ja, glorie aan Oekraïne, zegt hij. Zelensky bezocht ook soldaten en bedankte ze voor hun inzet. Hij zegt dat het belangrijk is om te blijven vechten tegen de Russen. En dat is belangrijk om straks sterker te staan in de vredesonderhandelingen. Polen heeft opnieuw een tunnel ontdekt bij de grens met Belarus. Die tunnel is gebruikt door migranten die de Europese Unie willen bereiken. Polen zegt dat Belarus deze mensen expres laat passeren om de EU dwars te zitten. In de Zoetemeer is een wietplantage opgerold. De politie vond die plantage in een pand op een industrieterrein. Er groeiden meer dan 30.000 wietplanten. Alles is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Een man van 47 uit Schiedam is opgepakt op verdenking van verkrachting en aanranding in een massagesalon in Rotterdam. Vier vrouwen en een man hadden aangifte gedaan. Ze zijn tussen de 25 en 44 jaar oud. De verdachte moet volgende week voor de rechter verschijnen. En skilegende Lindsey Vonn is terug. Ze was eigenlijk al met pensioen, maar na zeven jaar won ze vandaag in Zwitserland weer een wereldbekerwedstrijd. Lindsey Vonn, look at the clock, look at the time. Lindsay Vonn now, is absolutely flying. History in the making. 41 years of age, oldest winner of a World Cup race. Vonn is there! Unbelievable, incredible, sensational. met die overwinning is Von met haar 41 jaar inderdaad ook gelijk de oudste skier die zo'n wedstrijd wint. Heb ik het weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen eerst bewolkt en mistig. Later op steeds meer plekken kans op zon. Het wordt dan een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland. De meeste leveren een paar minuten vertraging op... Maar op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je bij Maarsen wel 10 minuten vertraging door een pechgeval. Op de A10 Oost bij Zeeburg sta je ook 10 minuten in de file.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 Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down. And the bullets in my breath of fight to take. It's as hard as these four walls I wanna break. Mm -hmm. I told the cops you wasn't here tonight. on you about. Mm-hmm. Now you're in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in mm. trouble. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about. Every day, every night, I'm in trouble.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 Vanaf komende zomer wordt het duurder om iets te bestellen bij een webshop buiten de EU... Per product moet je dan 3 euro bijbetalen, hebben de ministers van Financiën van alle EU-landen besloten. Ze willen zo het aantal pakketjes uit bijvoorbeeld China verminderen. En een wat apart kerstverhaal uit Italië. In een kerststal daar ontdekte de burgemeester niet drie, maar ineens vier wijzen uit het oosten. Het bleek te gaan om een voortvluchtige crimineel. Hij had in de buurt politie gezien en zocht een plek om zich te verstoppen.